We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En als je via het internet wil kijken en luisteren, tik je even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. En we hebben natuurlijk ook nog de ZFM-app, daar kan je ook luisteren. We beginnen zo meteen met Dave Davies en daarna Earth and Fire. Veel plezier het komende uur. 1970. Eh, Earth and Fire and Seasons, hun allereerste hit. En die werd geschreven door George Koymans. En we begonnen met een B-kantje. De B-kant van Death of a Clown van Dave Davis. Love Me Till the Sun Shines. En dat nummer komt ook voor op de LP Kings. Something Else. Het werd gewoon gespeeld door de Kings. Alleen het staat op de naam van Dave Davis. We gaan naar 1960 naar de Jordanaires. En eh, die hadden een eh, leuke zanger bij de microfoon staan. En dat was Elvis Presley. The Girl of My Best Friend. Ah. so fair. I could Presley met de Jordanaires uit het jaar 1960. Eh, Jawel. En dan zijn we toe aan de Engelse hitparade van 50 jaar geleden. 23 februari 1967 met drie nieuwe binnenkomers. Drie maar, maar het zijn ook eh, niet de minste. Eh, we beginnen op nummer 30 met de Seekers en Georgia Girl. Hey there, Georgie Girl. so fancy free. Nobody you meet could ever see the loneliness there inside you. Hey there, Georgie girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try, or is it the clothes you wear? shed those downy feathers and fly a little bit. Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh, what a change there'd be. The world would see a new Georgie girl. reality, you can't always run away. Don't be so scared of changing and rearranging yourself. It's time for jumping down from the shell. A little bit, hey there, Georgie girl. There's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh, what a change! Met de geweldige stem van Judith Durham waren dit de Seekers en hun nieuwste hit Georgie Girl binnengekomen op nummer 30. Dan gaan we toe naar nummer 27. Hier zijn de Trogs met een heerlijke ruwe Give It To Me. eenvoudige nummers, maar wel eh, helemaal eh, commercieel. En veel succes, ook voor deze Give It To Me van de Trugs, nieuw op 27. We hadden drie nieuwe binnenkomers, we hebben er twee gehad. En derde, daar moeten we even naar zoeken eigenlijk, want die was heel erg hoog binnengekomen op vijf. En het waren er trouwens twee. Maar ja, daar draaien we maar één van, want van de Beatles hebben we in de tweede uur ook nog twee nummers. En vier, dat zou wel een beetje te veel worden. Penny Lane en Strawberry Fields Forever kwamen binnen op vijf... En wij draaien Strawberry Fields. En dat is dan natuurlijk... De klapper van de week, week, week. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. it's not too bad. Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. you know I know and it's a dream. I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is that hung about strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. De vlaakant eh, die op 5 binnenkwam. Penny Lane en Strawberry Fields Forever. En dat waren uiteraard de Beatles. En het is natuurlijk uh, nodeloos om te zeggen dat ze de week daarna meteen op nummer 1 stonden. We gaan naar een instrumentaaltje en die komt van het Alan Parsons Project van de LPI in the Sky. Hier is Mama Gama. Mama Gama was dit van die Alan Parsons Project. En eh, dat kwam voor het album Eye in the Sky uit 1982. Dan zijn we toe aan de tip van Willem. En dat is eh, net zoals verleden week van Nederlandse bodem. Eh, dit keer gaat het om The Living Blues. Die brachten in 1976 een album uit. Dat heet Big, Big Breeze. Zo klopt, ja dat klopt. <laughs> En eh, wij kennen ze eigenlijk alleen maar van eh, een paar hits die ze hebben gehad. Wang Dang Doodle en Living, uh, pardon, LB Boogie. Maar ze hebben natuurlijk ook hele mooie muziek gemaakt op albums. En een van die albums, dat was dus wat ik net noemde. En daarop staat het nummer wat Willem heeft uitgezocht als tip van de week. En het is ook nog het favoriete nummer van zijn vrouw Joke. Living Blues en Shailena. was de tip van Willem van het album Blue Breeze. Ik geloof dat ik eerst in het begin zei Big Breeze, maar het is Blue Breeze. En eh, de enige vaste waarde in de groep bleef altijd Ted Oberg. Shailena van Living Blues. En dan gaan we nu naar eh, Johnny Denver. My Sweet Lady. Lady, are you crying? Do the tears belong to me? Did you think our time together was all gone? Lady, been dreaming. I'm as close as I can be. I swear to you, our time has just begun. Close your eyes rest your weary mind. I promise I will stay right here beside you. Today our lives were joined, became entwined. wish you could know how much I love you, lady. Are you happy? Do you feel the way I do? Are there meanings? that you've never seen before. Lady, my sweet lady, I just can't believe it's true. And it's like I've never ever loved before. Close your eyes and rest your weary mind. I promise I will stay. day our lives were joined, became entwined. I wish that you could. are you crying? Do the tears belong to me? Did you think our time together was all gone? Lady, my I'm as close as I can be. I swear to you, our time has just begun. John Denver met uh, My Sweet Lady uit het jaar 1971. En het komt van het album Poems, Prayers and Promises. Geweldig. Eh, we, kunnen, we kennen natuurlijk Mariah McCary van Show Me Heaven. Maar weet je ook dat ze composities maakt voor anderen? Bijvoorbeeld 1985 voor Virgil Sharkey, A Good Heart. En eh, vijf jaar later had ze dus een eigen hit met Show Me Heaven. We gaan ze allebei draaien. true. All about love and what it can do to you. Highest risk of striking out, the risk of getting hurt. And still, I have so much to learn. van Mariah McKee. En dat was eh, Show Me Heaven. En dan gaan we toe naar een nummer uit 1983. Een, eh, lekker, eh, een lekker nummertje gewoon. Voor de gezelligheid even erbij. F.R. David en Words. F.R. David and Words. En die valt er ook in de categorie One Hit Wonder. Dan gaan we nu even een top 100 hit uit 1967 draaien. En dat doen we niet zomaar. Dat doen we voor Marleen van Hes. Want die viert vandaag haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Een fijne dag. En hier is Jimi Hendrix. clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers. pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very life that lives is dead. And the wind screams Mary. Will the wind ever remember the names it has blown in the past? And with this crush wisdom. And wisdom knows, this will be the last. And the wind cries, Mary. van S was dit eh, Jimi Hendrix met The Wind Cries Mary. En we gaan verder met een plaat die je eigenlijk niet verwacht hier. <laughs> en toch komt hier, want hij heeft nummer 1 gestaan in 1975 in Engeland. Uh, Windsor Davis en Don Estelle. Die zou je moeten kunnen kennen van eh, het programma It Ain't Half Hot Mom. Of zoals het hier heet, Omoeder, oh wat is het heet. Zij hadden met z'n tweeën in Engeland een nummer 1 hit met Whispering Grass. Promise me green grass, not to tell what you heard. Whispering grass, say, you can't keep you a word. Keep you a word, sing lofty. Why do you whisper green grass? Why tell the trees what ain't so? Whispering grass the trees don't have to know. No, no. Why tell them all your secrets? Don't you tell it to the breeze. She will tell the birds and bees, and everyone will know because you told the blabbering trees. Yes, you told them once before. It's no secret anymore. Why tell? the trees don't need to know. Don't you tell it to the breeze, cause she will tell the birds and bees, and everyone will know, because you told the blabbering trees, oh yes, you told them once before, and it is no secret anymore. I will not have gossip in this jungle. Why tell them all the old things? They're buried under the snow. Whispering grass, don't tell the trees, cause the trees don't. Windsor Davis en Donna Stel met Whispering Grass, een nummer 1 uit 1975.